Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Zo'n 15.000 agenten worden komende dag in Frankrijk ingezet... vanwege boerenacties in en om Parijs. De politie moet onder meer voorkomen dat een grote voedselgroothandel... en vliegvelden worden geblokkeerd. De twee grootste boerenorganisaties van Frankrijk zeggen dat leden in de omgeving van Parijs... op alle belangrijke wegen gaan demonstreren. Franse boeren zijn boos over het toenemend aantal wetten en regels... en ze willen meer geld van supermarkten voor hun producten. De gemeentebelastingen gaan ook dit jaar weer omhoog. Gemiddeld stijgen de belastingen met 8,5 Dat heeft het CBS berekend. De stijging is het hoogst sinds 2007. Gemeenten ontvangen het meeste geld via de onroerende zaakbelasting, de OZB. En die gaat gemiddeld met 7,5 omhoog. In Rotterdam stijgt die het hardst, namelijk 15 Ook de afvalstoffenheffingen, en rioolheffingen nemen toe. En verder stijgen ook de parkeerkosten, vooral in de grote steden. De hondenbelasting levert iets minder op, omdat die in steeds meer gemeenten wordt afgeschaft. In Turkije zijn twee verdachten opgepakt van de aanval op een katholieke kerk vanochtend in Istanbul. Twee mannen kwamen tijdens een mis het gebouw binnen en openden het vuur. Een man van in de 50 werd doodgeschoten. Over de identiteit van de verdachte is niets bekendgemaakt. Terreurgroep Islamitische Staat heeft de aanval opgeëist. In Den Haag zijn twee mensen in zorgwekkende toestand uit zee gehaald, dat meldt de brandweer. Rond 6 uur gisteravond vond een voorbijganger kledingstukken en een hondje op het strand bij Kijkduin. Daarna begonnen de hulpdiensten een zoekactie met onder meer een helikopter. Rond 7 uur werden de twee mensen in het water gevonden. Ze zijn op het strand gereanimeerd.